Van drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 18 is officieel in staat van beschuldiging gesteld... naar aanleiding van de mislukte aanslag in metrostation Parsons Green... in Londen een week geleden. Hij wordt later vandaag aan de rechter voorgeleid... en wordt aangeklaagd voor poging tot moord... en het overtreden van een wet tegen het bezit van explosieven. In de zaak zitten nog drie verdachten vast. President Trump heeft op Twitter zijn woordenstrijd met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hervat. Trump eh, twitterde dat Kim duidelijk een gek is die het geen probleem vindt zijn volk uit te hongeren of te vermoorden. Hij dreigde dat Kim als nooit tevoren op de proef zal worden gesteld. Trump zei deze week in de VN dat Kims land wordt vernietigd als dat nodig is om de VS te verdedigen. Kim noemde dat vanmorgen geestelijk gestoord gedrag en dreigde dat hij een hoge prijs zal betalen. Inzet van de ruzie zijn de kernproeven van Noord-Korea. Taxibedrijf Uber is zijn vergunning in Londen kwijt. Die loopt op 30 september af. De Londense transporttoezichthouder vindt dat het bedrijf een gebrek aan verantwoordelijkheid laat zien... wat gevolgen heeft voor de veiligheid van het publiek. Uber-chauffeurs zouden onder meer verantwoordelijk zijn voor een stijging van het aantal ongelukken. En het bedrijf zal onvoldoende hebben gedaan om chauffeurs met een criminele achtergrond te weren. Uber heeft drie weken de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit. Op Giro 5125 is nu bijna 15,5 miljoen euro binnengekomen... voor hulp aan het door orkaan Irma getroffen Sint Maarten. Dat heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. De donaties zijn bedoeld voor directe noodhulp... in de vorm van voedsel, water en onderdak... maar ook voor de wederopbouw van het eiland. Het weer vanuit het westen trekt wat bewolking over het land en er kan een bui vallen. In het oosten zon, het is een graad of 19. Het weekend verloopt zo goed als droog met veel zon.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Z Zee.